Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amsterdamse hoofdofficier van justitie Hofstee verwacht dat het aantal liquidaties in de Amsterdamse onderwereld zal verminderen. In Nieuwsuur zegt hij dat de nieuwe aanpak succesvol is. In anderhalf jaar tijd zijn zeker 13 grote wapenvondsten gedaan en bendeleden opgepakt. Volgens Hofstee zijn daardoor waarschijnlijk een paar liquidaties voorkomen. In Tunesië zijn al meer dan twintig mensen gearresteerd na de aanslag op het Bardo Museum afgelopen woensdag. Tien arrestanten waren volgens de autoriteiten direct betrokken bij de terreuraanslag. Die kostte aan 23 mensen, voornamelijk toeristen, het leven. De twee schutters, die zelf werden doodgeschoten door commando's... zijn volgens de Tunesische regering opgeleid in Libië. De man die gisteravond beveiligers aanviel op de luchthaven van New Orleans had zes molotovcocktails bij zich. De man viel bewakers aan met een kapmes en insectenverdelger. Een beveiliger schoot de man vervolgens neer. De 63-jarige man zou geestelijk niet in orde zijn. Joop van den Ende krijgt morgen in Hamburg de Gustav Grundgensprijs uitgereikt. Die prijs wordt toegekend aan mensen die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de kunst in Hamburg. De Duitse tak van Van den Endes bedrijf Stage Entertainment heeft de hoofdvestiging in de Noord-Duitse stad. En er is in Hamburg ook een Joop van den Ende Academy, waar jong talent wordt opgeleid. In de eredivisie heeft AZ met 2-1 gewonnen van Cambuur... door een doelpunt in de slotfase van Henriksen. AZ blijft daardoor op de vierde plaats staan... met drie punten voorsprong op Vitesse. De Arnhemmers wonnen met 2-0 in Deventer tegen Go Ahead Eagles. Heerenveen won de uitwedstrijd tegen Heracles met 4-1... en Willem II Dordrecht eindigde in 2-1. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog. Tijdens opklaringen koelt het vannacht af tot rond het vriespunt. Morgen meer zon, een matige oostenwind en fris voor de tijd van het jaar 8 of 9 graden.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 Made me feel like I was born again. You empowered me, you made me strong. Built me up and I could do no wrong. I let down my guard, I fell into your arms. Forgot who I was, I didn't hear the alarm.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 your house, and your house is the rhythm dancing inside ya. Feel the beat, yeah. Feel the vibe, yeah. Feel the rhythm dancing inside ya. Feel the beat, yeah. Feel the vibe, yeah. Feel the rhythm dancing inside ya. Feel the beat, yeah. Feel the vibe, yeah. Feel the rhythm dancing inside ya. Feel the beat, yeah. Feel the vibe, yeah. Feel the rhythm dancing inside ya. Cheers to selector, the provider. Cheers to the dancer, grinder, winder. You got a bad team, better go and find her.